12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het online condoleanceregister dat is geopend vanwege het overlijden van prinses Christina stroomt vol reacties. Honderden mensen betuigen hun medeleven. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix noemen Christina een markante persoonlijkheid met een warm hart. Ze zeggen dat ze velen wist te beroeren met haar muzikale gedrevenheid en talent. Premier Rutte zegt dat haar warme persoonlijkheid zal worden gemist. PVV-leider Wilders wenst het Koninklijk Huis sterkte met het grote verlies. En Thierry Baudet van Forum voor Democratie bedankt haar voor de inspiratie... die ze met het Prinses Christina-concours gaf aan generaties jonge muzici. Vanwege het overlijden is de openstelling van Paleis Noordeinde... en de Koninklijke Stallen vandaag en morgen afgelast. Mensen met een toegangsbewijs krijgen een persoonlijk bericht... en krijgen het geld van hun kaartje terug. De jongste zus van prinses Beatrix overleed vanochtend aan de gevolgen van botkanker. Prinses Christina was 72 jaar. Thijs H. heeft bekend dat hij begin mei drie moorden pleegde. één in Scheveningen en twee op de Brunsumerheide. Hij zou dat tijdens een psychose hebben gedaan... en stemmen zouden hem opdrachten hebben gegeven. Dat zei H. in de rechtbank van Maastricht. Eerder ontkende hij nog. Vandaag is er een proforma zitting. Dat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De rechtbank had haar gedwongen om aanwezig te zijn. Uit het detentiecentrum bij Rotterdam De Heek Airport is een man ontsnapt. Hij verstopte zich onder een bus die elke week naar de inrichting komt... en kwam op die manier het terrein af. Het gebeurde al eind vorige maand, maar komt nu pas naar buiten. De man zat in het centrum omdat hij Nederland zou worden uitgezet. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, zon en wolken vandaag bij 20 tot 23 graden. Vanavond raakt het bewolkt en later gaat het regenen. Morgen eerst regenachtig, later wat vaker droog.